Uur. eraan met het NOS-journaal. Worden vermist. Hoeveel lichamen er in het graf in de stad Iguala liggen is niet bekendgemaakt. Vorige week liep in Iguala een studentenprotest uit de hand. De politie schoot op de studenten en doodde er zeker zes. Op foto's is te zien dat agenten daarna een aantal mensen oppakten en wegvoerden. Ze zijn sindsdien spoorloos. 22 agenten zijn aangeklaagd voor moord. De autoriteiten bekijken of er ook drugsbendes bij het geweld betrokken zijn. In Libië is een Britse leraar vrijgelaten die door opstandelingen was ontvoerd. De man werkte op een school in Benghazi toen hij eerder dit jaar werd meegenomen. Zijn familie en de Britse regering hielden de ontvoering tot nu toe stil... om de man niet verder in gevaar te brengen. Hoe hij nu is vrijgekomen is niet bekendgemaakt. Ook is niet duidelijk hoe lang hij precies heeft vastgezeten. In Dordrecht is een man onwel geworden die mogelijk ebola heeft. Hij meldde zich de afgelopen avond bij een huisartsenpost waar hij in elkaar zakte. Hij kwam onlangs uit Sierra Leone, waar ebola veel voorkomt. Mensen die bij de huisartsenpost waren zijn enige tijd in quarantaine geplaatst. Ze zijn inmiddels weer thuis en worden de komende tijd door de GGD in de gaten gehouden. De man wordt onderzocht in het Erasmus in Rotterdam. De afgelopen tijd zijn vaker mensen met ebola-verschijnselen in Nederlandse ziekenhuizen opgenomen. Tot nu toe was dat altijd loos alarm. Nog nooit zijn op de Nationale Vogelteldag zoveel vogels gezien als de afgelopen dag. In totaal werden 1.073.000 vogels geteld. Het oude record stond op ruim 660.000. Ook is er een recordaantal van 218 verschillende soorten gespot. De spreeuw werd zoals altijd het meest gezien. Opvallend is dat er dit jaar veel veldleeuwerikken en zanglijsters zijn geteld. Het weer nog. Het is bewolkt met van tijd tot tijd regen of motregen. Later wordt het van het westen uit droog.